Colombia Strat. Uh, Manchester Bristol Bristol Cardiff Cardiff Glasgow Strat. In the North North Venezuela, Venezuela, Argentinië, Baltimore, Straat. Bristol, Dublinstraat, Straat. Vallenstraat, Hondurasstraat, Perustraat, Santiagostraat, Capitolplein, Keppingstraat, Philadelphia, Philadelphia-straat. Ik weet dat er van achter bij die haasjes heel veel namen van voetbalploegen zijn, maar Oh, wacht, Manchesterland zei ik al, hè? Lambertstraat. Santiago-straat, Canadalaan. Canada Canadalaan. In de Noorderlaan. Noorderlaan. Noorderlaan. Venezuela strašná. Venezuela? Venezuela? Salestra? Prististra. Bostovstra? Prististra. In de Noorderland. Noorderland. Noorderland. Rotterdam. Kanada Line. Kanada Line. Kanada Line.